Drie mensen hebben zich gemeld voor het afleggen van een verklaring. Volgens officier van justitie Nooi worden ze beschouwd als verdachten, omdat ze dan recht hebben op een advocaat. Bewoners van tientallen huizen in de buurt van het ongeluk moesten vannacht ergens anders slapen. De gemeente Al van der Rijn zorgde voor opvang in een kerkgebouw. Duitsland heeft vorig jaar een recordaantal immigranten binnengekregen. Het waren er een kleine 11 miljoen, blijkt uit officiële statistieken. Een op de vijf Duitsers heeft inmiddels een migrantenachtergrond. Ook het aantal asielzoekers steeg naar recordhoogte. Vorig jaar kwamen er 200.000 naar Duitsland. Dit jaar zijn het er waarschijnlijk 450.000. Nederland moet geheime archieven uit de jaren 80 over Suriname openbaar maken. Dat vindt de Surinaamse activist Sandu Hira. Volgens hem is dat van belang om de waarheid over de decembermoorden te achterhalen. De rechtszaak over de moorden ligt al tijden stil. President Bouterse heeft nu voor het eerst gezegd dat hij met Hira over die periode wil praten. Hira heeft ook de VS en Cuba gevraagd om inzage in de archieven. Klimaatverandering is een direct gevaar voor de Verenigde Staten, zegt president Obama. Hij is met een klimaatplan gekomen waarin vooral de energiesector wordt aangepakt. Kolencentrales moeten hun CO2-uitstoot in 2030 met ruim 30% verminderen, vergeleken met 2005.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 From the sand I hear the happy sounds of a carol. to be flawless. People tell me not to let myself evolve. Let myself evolve. And I think I don't really get it. I think it's all just a peculiar game.